Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgers of curries bestellen via Deliveroo zit er binnenkort waarschijnlijk niet meer in. De bezorgdienst denkt dat het misschien beter is om er in ons land mee te stoppen. Dat wordt nog uitgezocht en er is nog geen knoop over doorgehakt. Maar als dat gebeurt rijden de mintgroene bezorgers waarschijnlijk eind november hun laatste rondjes al. Volgens een topman is het heel lastig om in ons land een plekje te vinden... tussen de andere grote maaltijddiensten zoals Thuisbezorgd en Uber Eats. De zoekactie naar een man die gisteravond vermist raakte op een surfvijver in Waalwijk gaat weer verder. Hij dobberde samen met een vriend op een luchtbedje, maar dat ging fout. Die vriend kon wel uit het water worden gered, maar van de andere man is nog geen spoor gevonden. En in Zuid-Frankrijk is het bloedheet en er staan op veel plekken weer stukken bos in brand. Honderden brandweermensen zijn druk om de boel onder controle te krijgen. Voor de zekerheid zijn duizenden inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Een hoop mensen pakken met mooi weer, zoals vandaag, een bootje. En dat gaat niet altijd even goed, waarschuwt de schippersvereniging. Vorige week nog werd op de Lek een plezierbootje overvaren door een vrachtschip. Een vrouw van 35 overleefde dat niet. De Schippersclub wil dat er beter naar de vaarregels wordt gekeken... want iedereen mag zonder die te kennen zomaar aan het roer zitten. Deze pleziervaarders zeggen dat ze zich wel aan de regels houden. Hoe drukker het is, hoe, gevaarlijker natuurlijk. Maar over het algemeen, als je een beetje goed oplet, dan eh, gebeurt er verder niks. zorg dat je je motor gewoon netjes onderhoudt <laughs> ieder jaar. En eh, zorg ook dat je dus gewoon eh, wel een beetje aan de zijkant blijft als je toch twijfels hebt. Of als je je niet helemaal zeker voelt, dan zou ik niet meer op de rivier gaan varen. En het weer nog. Ja, mooi weer om het water op te gaan. Ze weten vandaag veel zon, weinig wind en in het hele land hoge temperaturen. Op de Waddeneilanden wordt het 26 graden. In Limburg kan het wel 32 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Vielen op de A7 op de afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 just in half. Alhoewel beste op heeft Delbert McClinton toch nog een album opgenomen met toppers uit het verleden die altijd op zijn playlist stonden. De eerste was Tagger Lee en nu nog Sweet Talking Man en Long Tall Sally. Warm aanbevolen. you got everything that Uncle Don needs, babe. Yeah, baby. Ooh, baby. Having some fun tonight. Yeah. now I saw Uncle Don with ball hip Sally. He told Mary to come in and need that back in the alley. Oh, zomerse weer blijft aan en in dat sfeertje passen deze songs van Lindy Ortega, de Rowan Brothers en de Texas Tornado's. dos materiales que forman. Triple play, triple play, triple play, triple play, triple play, triple play. In the Morelos Mountains, campesinos are planting their fields. Where the ghost of Zapata rides a horse that can still outrun the wheel. the sky above and clear out of sight. It's the free Mexican Air Force flying tonight. In the little town of San Antonio, a cowgirl is cooling her heels. Remembering that God gave us herbs and the fruits of the field but a criminal law that makes outlaws of those seeking life. Makes the free Mexican Air Force, Mescalito riding his white horse. The free Mexican Air Force is flying tonight, flying so high. the free Mexican Air Force, and we're flying tonight. High in the hills we are harvesting sweet centimilla. Oh, the law wants it all, cause they think that the wild weed can free Mexican Air Force, Mescalito riding his white horse. The free Mexican Air Force is flying tonight, flying so high. vanish than I had known. I found myself in a terrible pinch. With ten bad hombres, a gringo to lynch. I was surrounded, where could I go? They had Doss pistols, I had no gun. I searched my memory for something to say. I had to think quick, could be my last day. Una más cerveza was all I could ons eigen land. En daar breng ik nu verandering in. Dankzij Joost Fante One Two Trio en Henk Wijngaard. En de wind waait koude kleren Over huis en eigen haard en lage luchten en een bisschop met een baard. En de zon schijnt zomerspoedig. zee en zand voor het strand en kwal. Bootjes in het boezemwater brug op kanten woont. En het zwiepen van zijn staart. En de koninklijke luchtmacht. Witte strepen in de lucht. luister goed naar wat ik jullie nu vertel. Kom uit de tuinslang, kom uit de bosjes mannen. Schrijf uit met dat getimmer man. Een jokkenbruistablet, kom uit de badmeester. Blijf met je handen van de Luxaflex. Misschien kan Tine even komen. Wat zal Peter zuur staan te kijken? Moet je nog bier, Tom? je nog flip. Wat staat je blouse weer op tien? Als ik onder yoga zie ik een hinder lopen Briljantine, koffieïne, ik zag een pakje staan Ben je Bangkok? Nee, de cockpit Doe jij dat zo, Lex? Lekker slapen in een opklapbed, raket Kom uit de tuinslang, kom uit de bosjes, mannen Ga uit met dat getimmer, man. Een jokkenbruistablet, kom uit het badmeester. Blijf met je handen van de Luxaflex. Misschien kan Tine even komen. Wat zal Peter staan te kijken? Moet je nog vier ton? Moet je nog flaflip? Wat staat je blouse weer op tien? De Nederlandse taal zit vol met grappen Je ziet ze niet, je hoort ze niet, ze zijn er wel En als je heel goed oplet kun je het snappen Dus luister goed naar wat ik jullie nu vertel ik denk dat ik naar de ga, jij met zo'n windsurfen Theaterstuk weg, restaurant, daar komt een indiaan Als het regent kun jij dan ook in het water golven Is jouw body warmer of veel kouder dan vandaag? Kom uit de tuinslang, kom uit de bosjes mannen Schrijf uit naar dat getimmerman Een jonke bruistablet Kom uit het badmeester, blijf met je handen van de Luxaflex. Misschien kan Tina even komen, wat zal Peter zuur staan te kijken. Moet je nog Tom? moet je nog Flaflip? Wat staat je blouse weer op Ja, we hebben nog wel meer van die flauwe grappen. Wat zijn je heupen breed, Nels? Van geen cowboy. Wat ben jij luipaard? Hou je mel, ezel. Als ik hier in het bad pak dolfijn. Hé, zag jullie kannibalen op afkouden? Zou zij zijn broodje wel lussen? Moet je nog koffie, Of wil je nog een appel zien? Kom uit de tuinslang, kom uit de bosjes, mannen. Schij uit met dat getimmer, man. Een bruistablet, kom uit het badmeester. Blijf met je handen van de Luxaflex. Misschien kan tien even komen zal zuur staan te kijken. Moet je nog bierton, moet je nog flaflip? Wat staat je bloed weer? Bottini. Wat staat je bloed weer? Bottini. niet doet wat hij doet, dan zou je lijntje niet kunnen bestaan. Bedenk voordat je weer gaat klaksoneren. Als hij ergens soms wat langer moet parkeren of het de smalle weg moet keren, met die kolos moet manoeuvreren. Het doet het al voor jou. Nederlanders, geen paniek. Voor je benzine of het eten op je bord. Hoeft een drukker geen bedankje voor je bloemen hij wil alleen dat hij met rust gelaten wordt. Nederlanders, ruim baan. Want die eigenwijze drukken komt eraan. Die weer zo nodig moet. Maar als hij niet doet wat hij doet. Dan zou je landje niet kunnen bestaan zou je landje niet kunnen bestaan. Dan zou je landje naar de te gaan. Dan zou je landje niet kunnen bestaan.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 It was against the law. Oh, what did mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in a house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the coroner's wing, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where.